Het offensief wordt van tevoren aangekondigd zodat burgers de kans krijgen om weg te trekken. Het zal volgens het Amerikaanse leger een grootschalig offensief worden, waarbij wordt samengewerkt met het Afghaanse leger. Hoeveel militairen eraan meedoen is nog onduidelijk. In Helmand zijn veel Taliban-strijders actief, waardoor wederopbouw in de provincie nauwelijks mogelijk is. Ambtenaren bij gemeenten en provincies gaan vanaf vrijdag actie voeren voor een beter loon. De cao-onderhandelingen zijn stuk gelopen. De ambtenarenbonden willen er anderhalf procent bij, terwijl de overheden de lonen willen bevriezen. Als onderdeel van de estafetteacties worden maandag in een aantal gemeenten het zwerfvuil niet opgeruimd. Abfacabo FNV zegt dat de acties weken kunnen duren. In de rechtszaak tegen Geert Wilders gaat de rechtbank maar drie van de 18 getuigen horen die door Wilders waren voorgesteld. Het zijn islamgeleerden. De overige 15 verzoeken heeft de rechtbank in Amsterdam afgewezen. Onder de afgewezen getuigen is Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Wilde staat onder meer terecht voor haatzaaien. Een politieman van het korps Brabant-Noord is eind vorige maand aangehouden omdat hij ecstasypillen bij zich had. De agent was van 27 was toen niet in functie. Het korps waar de man werkt is een disciplinair onderzoek gestart en de agent is voorlopig uit zijn functie gezet. Radio Nederland Wereldomroep stuurt een mobiel radiostation naar Haiti. In de hoofdstad Port-au-Prince doet bijna geen enkel radiostation het meer. Met de zendapparatuur die in een doos van een kubieke meter past... hoopt de Wereldomroep mensen te helpen met het zoeken naar familieleden en naar water en voedsel. Het weer... Vannacht lichte vorst, later wat regen, mogelijk ook natte sneeuw.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 En dat zijn dames die eh, al heel lang meedoen samen met eh, de Bellamy Brothers. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. Eén of twee uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. Rain is a good thing. Althans, volgens Luke Bryan. Hij schreef het zelf in 2009 en bracht het op het scheiden van het jaar uit. My daddy spent his life looking up at the sky. He cussed, kicked the dust, saying, son, it's way too dry. The clouds up in the city, the weatherman complained. whiskey. Whiskey makes my baby feel a little frisky. Back roads are fogging up. My buddies pile up in my truck. We hunt our honeys down. We take them into town. Start washing all our when the tin roof gets to talking, that's the best love we make. Yeah, where I come from, rain is a good thing. Rain makes corn, corn makes whiskey, whiskey makes my baby feel a little frisky. Back roads are bogging up my butt. Johnson does a little dance, crease on the rise, roll up your pants. Country girls, they wanna cuddle, kids out playing in a big mud puddle. Rain makes corn, corn makes whiskey, whiskey makes my baby. <laughs> Back roads are bogging up, my buddies pile up in my truck. We hunt our honeys down, we take them into town, start washing all our worries aantal jaren geleden is er een eh, prachtige cd uitgekomen, 2002 om helemaal precies te zijn. Cool Blue and Lonesome, Bluegrass Music. En daar zijn allerlei formaties zijn er gevormd. Het zijn geen standaard formaties, dus geen bandjes die iedere week of elke maand ergens optreden. Maar gewoon mensen die bij elkaar gevonden zijn. Onder andere Ricky Skaggs, Wes Golding, Jerry Douglas, Terry Bokum en Steve Bryan. Een gelegenheid gelegenheidsformatie die een nummer hebben opgenomen van Bill Monroe. Can't you hear me calling? The days are long, oh the nights are lonely Since you left me all alone I loved you so much, calling me in times. a big mistake. What calls it on? If you come back, sunshine will follow. To stay away would be my fault. Sweetheart of mine, can't you hear me calling? Love me in times I loved you, babe. my friend. when I woke up. ik een eh, paar nummers verder skip op deze cd. Dan kom je Don Rigsby tegen. En eh, Don Rigsby heeft samen met zijn eh, broer Ron Rigsby op de banjo het volgende nummer opgenomen. Het is geschreven door Pete Gubble en Leroy Maxi Drum. Bad Day in Akron. swallowed down my cup of coffee from an old machine. Spent the last cent I had on me, now I'm down to just my jacket and my jeans. What a man won't do for a woman on the slim chance that she might have changed her mind. It's Hitchhiked all the way to I'm stuck beside the city limit sign. County Mounty stopped his car and asked me for my business and my name. Says the weather's getting chilly, and I told him he didn't have to. sunny Tennessee. The way that woman beats me down, I know someday she'll be the death of me. This time I've learned my lesson, and I know the price of love just don't come free. It's a bad day in Akron. I should have stayed in sunny Tennessee. sunny Tennessee. The way that woman beats me down, I know someday she'll be the death of me. This time I have learned my lesson, and I know the price of love just don't come free. It's a bad day in Akron. I should have stayed in sunny Tennessee. u eh, liefhebber bent van de bluegrass music... dan eh, zou u misschien eens moeten gaan kijken in uw favoriete platenzaak naar deze cd. Cool Blue and Lonesome, Bluegrass for the Broken Hearted. En het is ook een fijne cd voor de luie samensteller... want eh, je kunt een heel programma met bluegrass music samenstellen met één cd'tje. 18 tracks, 18 verschillende ehm, formaties op deze cd. Ik ben wel liefhebber van bluegrass, maar dat hoeft voor mij geen uur lang hoor. Temporary Home staat op de cd Play On van little Carrie boy, Underwood. Six years old, a little too used to being alone. Another new mom and dad, another school, another house that'll never be home. When people passing through. This was just a start. zo heet de cd die Carrie Underwood eh, vorig jaar heeft uitgebracht. En dit was de, de radio-edit dus eh, op die cd, de originele versie, de, de albumversion. Mark Weiner, het is een man die eh, al jarenlang muziek maakt in de Americana-hoek. En hij is vijf jaar geleden is hij gestopt met het maken van, van muziek. En toen is hij zich gaan richten op independent uh, artists. Hij is ze gaan begeleiden, is gaan schrijven voor die mensen. En nu, nu is hij weer terug met een cd. De eerste sinds vijf jaar, zo staat op zijn uh, site. En die heet Wait, I Wasn't Finished. Uh, zou hij betekenen dat de liedjes nog niet helemaal compleet zijn? Het klinkt heel anders hoor. Find another man. I have heard your tale before. I know what's like behind your door. Promises that you never keep. Whispered words from your satin sheets. And I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, find another man. It's only a fool that's gonna stick around. While you grind him into the ground. fiery eyes sure to captivate every heart. half oude en nieuwe songs staan er op deze cd. Allemaal geschreven door eh, die Mark Weiner en eh, geproduceerd door Dan Frizzell. En ik denk dat u nog veel meer van deze jongeman zult gaan horen hoor. Steve Azar schreef het zelf en produceerde het ook helemaal zelf. Een liedje gewoon getiteld Sunshine. complicated. one called I'm a Walking the Dog. so I've been told. I'm fancy free and I don't worry now. I'm a walking the dog all alone with a line. Such an easy life I never knew until the day that I left you. I'm a Catholic that's seen the light. I'm walking the dog all day. Hot Rise, ook zo'n cd die eh, eigenlijk opgedragen is aan een van de leden die helaas veel te vroeg overleden is. De eh, man Charles. Hij bespeelde de gitaar en had af en toe ook de lead vocals bij de formatie Hot Rise. Ik wilde eigenlijk een nummer draaien van uh, Slave Please. En ik maak het cd'tje open, doe dit in de speler en ik hoor dit. En toen dacht ik van, dit klopt niet hè. En dat zijn ook, eh, dit is ook niet Slate Please, maar dit zijn de Steven Sisters. Standing by the Grave. Paccio en zij produceerde deze cd van Beth en April Stevens. Little by Little, zo heet de cd. En deze dames waren ook al even uit de scene verdwenen... maar besloten toch terug te komen met een nieuwe cd. En dit, dit is dan die Slate Cleaves. Hij zat gewoon in het verkeerde doosje, hoor. Be careful. My heart's been broken so many times... I didn't think I'd ever love again. Then I met a little girl made me feel like I was born to win. I said, let's take it slow and easy, but she's working her way into my life. If I'm not careful, I'm gonna end up with a wife. Well, she does all the grocery shopping, but she's always got my car. She made me rearrange my living far. I feel like I'm losing my freedom. Yeah, she's working her way into my life. If I'm not careful, I'm gonna end up with a wife. My buddy said, Be careful, you can see it in her eyes. You think you're a free man for long, you're in for a big surprise. Yeah, she knows once, there's no doubt about it. She's working her way into my life. If I'm not careful, I'm gonna end up with a wife. upon my wall. The trap is sprung and I know it. I'm headed for the big fall. Yeah, she knows what she wants, there's no doubt about it. She's working her way into my life. If I'm not careful, I'm gonna end up with a wife. If I'm not careful, I'm gonna end up with a wife. And I think maybe if I try, I can settle down alright with my new wife. To Freedom, zo heet de CD van deze Slade Cleaves die hij eh, toen heeft uitgebracht toen hij hier in Nederland was. was alweer in 2002 dat hij hier eh, een optreden heeft eh, gedaan. Randy van Warmer, hij schreef ook een prachtig nummer. En Michael Johnson, die zei van dat wil ik wel op mijn cd zetten. Terwijl die Michael Johnson zelf ook prachtige liedjes schrijft. Hoor. I Will Whisper Your Name. Tonight I am thankful Cause tomorrow begins A lifetime together two hearts will win. I have loved you as surely as love has no shame. For as long as you're listening, I'll whisper your name. I will whisper your name when your wounds. after Close Harmony samen met eh, Michael Johnson. En ik wil u eigenlijk nog één nummer laten horen van dezezelfde cd. Dat is een nummer wat eh, door Hugh Presswood geschreven is. 1, 2, 3, 4, een trekje nummer 5 moet ik dan opzetten. En dat is eh, That's That, een, nummer wat, wat ook door vele anderen al een keer op cd is geschreven. but she's not good. ook deze cd over die Michael Johnson, That's That. Ik zal nog wel eens een keertje het origineel opduikelen van die U. Presswood hier uit mijn kast. En dan zal ik u dat ook eens een keer laten horen. dan zult u horen dat er niet zo gek veel verschil in zit hoor. Brian Simpson, hij schreef het voor Brad Martin. Before I Knew Better. jump off that rocky ledge. So I did, and I broke my leg. Then I let Jim Beam tell me I could take some guy twice my size, but old Jim lied. I can't pretend that I ain't been. and I almost did. Somehow I lost track and wound up giving in to the late night life and the good time friends. You swore to me one day you'd leave, and all I had to say was, There's the door, what you waiting for, and who needs you? Goodbye on a Bad Day is een nummer wat eh, geschreven is door Shannon Lawson. Ze heeft het zelf helemaal geschreven en op een cd gezet. Eh, het heeft niet zo gek veel gedaan, die cd hoor. Ondanks dat hij geproduceerd is door Mark Wright. Maar ja, dat is niet altijd een garantie natuurlijk hè. Uitgebracht op het MCA record label daar in Nashville. You slipped off your wedding band and tucked it deep inside my hand. Forced a smile and headed towards the door. And as you walked out, I heard you say, Things just haven't been going our way, and I don't love you anymore. after the day I had. I could have done without that. I'd rather watch the house we built burn to the ground. Stand out in the pouring rain. Let the good Lord strike me down. Then to sit here and watch you walk away. Anything would be better than you goodbye on a bad day. I've seen that look. I can always tell it means stay away from me and go straight to hell. That's exactly. would strike me down than to sit here and watch you walk away. Anything would be better than house we built burned to the ground and stand out in the pouring rain. Let the good Lord strike me down. De Shannon Lawson, ik zeg al van ja, hij heeft niet zoveel gedaan, dit nummer en deze cd. De cd had ook gewoon dezelfde naam. I Can Give You Love Like That, Jeffrey tell. Dit stamt al uit 2001, eh, tenminste toen is het geschreven door deze jongeman. Maar het kwam pas in 2002 op een cd. Someone there is trouble find you to hold you when you're feeling sad. Don't you know there's someone waiting? I can give you love like that. And when you need someone to talk to, I'd be hanging. I could spend a lifetime listening. I can give you love like that. Every Say something stupid that would make you laugh. So put your whole world on my shoulders. I can give you love like that. Every night, for the rest of my life, I'll be there. Jeffrey Steele schreef het samen met uh, Al Anderson. I Can Give You Love Like That. Maybe, maybe not. Mindy McCready. I I had a in dryer. Was waiting at the laundromat, sitting on top. of a washing machine. I could hear the sound of a quarter tumble round. I'd left in the pocket of my dirty blue jeans. I reached in.